Patrick Holtkamp met het NOS-journaal. De FNV wil dat er een basispensioenregeling komt... waardoor alle werkenden bij pensionering zeker zijn van een aanvullend pensioen... naast de AOW. Deze regeling moet ook gelden voor flexwerkers en ZZP'ers. Dat is een van de plannen die de vakbeweging afgelopen dag aanbood aan staatssecretaris Kleinsma van Sociale Zaken. Zij riep een paar maanden geleden de hele samenleving op om mee te praten over de toekomst van het pensioenstelsel. Kleinsma vindt een hervorming daarvan noodzakelijk. Nu mensen steeds ouder worden, steeds minder mensen hun hele leven voor dezelfde basis werken en steeds meer mensen zelfstandig werken. Turkse aanklagers laten de aanklacht tegen tientallen hoge functionarissen vallen. Het gaat om een grootschalig corruptieonderzoek waarbij 53 mensen verdacht waren. Onder wie ministerszonen, politiecommandanten en zakenmensen. Alle verdachten zijn gelieerd aan de AK-partij van president Erdogan. Die heeft de aanklacht altijd gezien als een poging om zijn regering te ondermijnen. In reactie op de beschuldigingen legde hij bijvoorbeeld Twitter aan banden. En ook werden duizenden politiemensen en honderden rechters en aanklagers overgeplaatst of ontslagen. De beurzen in New York zijn hoger gesloten. De afgelopen dagen verkochten beleggers vooral hun aandelen... en verloor de Dow Jones-index bijna 500 punten. Maar gisteren beleefde de Dow Jones de op één na beste dag van het jaar. De index sloot 300, 263 punten hoger op 16.380 punten. En ook de andere Amerikaanse indexen sloten hoger. In Amsterdam sloot de AEX ook weer in de plus. En dat was voor het eerst sinds de forse beursval die dinsdag werd ingezet. Het weer, vannacht blijft het droog. Overdag veel zon en droog bij 20 tot 23 graden.